zou vluchten... is door het gerechtshof in Arnhem duidelijk onderschat. Dat zegt de president van het Hof, Van Dijk... Hij wil een andere procedure, zodat er meer tijd komt om verlofverzoeken te beoordelen. Dat Shaban B. is gevlucht noemt de president van het Hof een nachtmerrie en heel erg voor de slachtoffers. De Antilliaanse statenvoorzitter Atacho heeft nu meer begrip voor de uitspraken die PVV-kamerlid Brinkman ooit deed over de Antillen. Brinkman erkende vandaag na een incident in de sociëteit Nieuwspoort dat hij een drankprobleem heeft. Atacho snapt nu beter waarom Brinkman de Antillen en Aruba verscheidene keren omschreef als een boevenbende. De parlementsvoorzitter raadt Brinkman aan om naar een ontwenningskliniek te gaan, zodat hij de dingen weer helderder gaat zien. De politie van Flevoland zet voortaan een helikopter in om beter toezicht op het verkeer te kunnen houden, vooral op de weg tussen Lelystad en Enkhuizen. Daar waren de afgelopen jaren veel ernstige frontale botsingen. De agenten in de helikopter letten vooral op inhaalmanoeuvres en bumperkleven. Vandaag zijn vijf automobilisten bekeurd op grond van informatie vanuit de helikopter. Een man uit Wageningen is waarschijnlijk 43.000 euro kwijt door een schrijffoutje bij een overboeking. Hij wou het geld overmaken naar zijn zoon, maar vulde een verkeerd rekeningnummer in. De vrouw in Almelo, die het geld op haar rekening zag verschijnen, heeft het onmiddellijk opgemaakt aan aflossing van gokschulden en een nieuwe auto. Het Openbaar Ministerie probeert via het strafrecht het geld terug te vorderen. Wielrenner Fabian Cancellara is voor de derde keer wereldkampioen tijdrijder geworden. De Zwitserse favoriet was op het 50 kilometer lange parcours in eigen land verreweg de sterkste. De Zweed Larsson werd op bijna anderhalve minuut tweede. Beste Nederlander was Koos Moerenhout, hij werd zevende.